Well, since you put me down. Eh, klassieker uit lang vervlogen tijden. Dat is vaak zo hè, met klassiekers dat ze uit lang vervlogen tijden komen. In dit geval uit 1965 van het album Summer Days. Nou, daar zitten we middenin, ondanks het weer dan. <laughs> het is toch echt zo, hè? het is een typische Nederlandse zomer. Is het gewoon één, keer, één, één week is dan heel heet, heel heet. Warm hè? Maar eh, de andere week, dan eh, komt het weer met bakken uit de lucht. Maar ja, zo gaat het de jaren. Denai Custo stond er ook op. Eh, California Girls, best wel wat hits. Ook deze dus, Help Miranda van The Beach Boys. Goeienacht, welkom. Het is de maandagnacht, de zondag op maandagnacht. Of eigenlijk de zondagnacht die als een maandagnacht aanvoelt. Maar goed, het is uh, tweede uur van Frieknacht. Veel nieuwe muziek. Straks nog een original. En ja, ik, ehm, ja, ik heb hem je vorige week al laten horen. Maar ik doe hem toch gewoon nog een keer. Want eh, wat een plaat is dit. Afgelopen vrijdag toen kwam ze album uit. Eh, Number 6 Collaborations Project, zo heet dat. Met uh, nou, de ene na de andere samenwerking. Justin Bieber, Eminem, 50 Cent, Camila Cabello, Cardi B. ze doen er echt allemaal op. Ook Chris Stapleton en Bruno Mars. En dit blijft toch wel met kop en schouders het beste nummer. Naar mijn mening zelfs het enige goede nummer op de plaat. Blow! gezegd van eh, die Ed Sheeran. Die maakt geen nummers, die maakt hits. Als je er zo in zit, dan ben ik het eigenlijk ergens wel met je eens. Maar ja, ik vind eh, van die 15, uh, 15 nieuwe liedjes, al die samenwerkingen dus die, die op dat nieuwe eh, album, op die nieuwe plaat staan, dan vind ik dit toch wel eh, een uitzondering. Wat een goede, wat een van waanzinnige gitarenplaten eh, is dit. Ook, ik had het totaal niet verwacht. Ik had echt een popliedje verwacht van deze drie mannen. Ed Sheeran, Chris Stapleton, die ken je nog eh, kennen van de samenwerking met Justin Timberlake. Say Something, maar maakt ook solo prachtige dingen. En uh, Bruno Mars, ook een beetje funky uh, daarachter. Hij zit, hij zit ergens in de tweede helft, zit hij ergens gestopt, Bruno Mars. Maar wat een, eh, wat een te gekke samenwerking. Eh, verrassend ook. Blow. En dat nieuwe album dat is eh, dus uit. Number Six Collaborations. Ed Sheeran. Hij heeft ook een hele leuke gastrol in die nieuwe Beatles film. Yesterday. Ga dat checken. Want ja, het is echt... Ja, ik vind het echt mooi om te zien. Het is, wel, het is wel een mooie gast. Ik mag hem wel. muziek is niet altijd mijn ding. Maar het lijkt me wel een echt een goede gast. Ook eh, in die film. Ehm, dat hij ook een beetje zelfspot eh, heeft natuurlijk. Hè, want het is niet de, klap, de knapste natuurlijk. Laten we eerlijk zijn dat hij ook eh, zijn eigen hit eh, dan als ringtoon heeft. Ik vind het, uh, ik vind het leuk gedaan. Ed Sheeran en uh, Blow. Nou, Blow Your Mind. het komt u nog tot, tot twee uur, de Frieknacht, op de zender. Ehm, er is een nieuwe single van The Villagers. Vorig jaar kwamen zij met een nieuwe album. Het is een, als je het niet kent, een Ierse indie folk band. Ze komen uit Dublin, 2008. sinds ja, dat jaar bestaan ze. Ehm, volgens mij is er zelfs, ja, even kijken, vierde album. Hè. Vierde album kwam vorig jaar uit. Maar er is nu weer een, een, los, lied, een los liedje. En dat past precies deze tijd van het jaar. Want het heet namelijk The Summer's Song. Nou, kijk. Beter gepland had niet gekund. uit Ierland. Uit Dublin, The Villagers en eh, Summer's Song. Nou, deze er even achteraan dan. to the sky. Summertime. Ik heb afgelopen week nog een film gezien met eh, zombies. Of ja, waar, nee, het waren inderdaad zombies. Vampierachtige, maar goed. Summertime and the living is easy. Lana, Way, eh, Lana Del Rey die heeft het ook gesampled in eh, de laatste single, Doing Time. Eh, de Zombies zijn namen ook Time of the Season en She's Not There, dat namen ze ook op. Dit was Summertime, luid en duidelijk. Dan, ehm, ja, het is de Frieknacht, de zondag op maandagnacht. Tenminste, Frieknacht. Hè. Misschien is het wel ochtends of s middags of s avonds. Hè. Als je dit op de podcast beluistert, weet jij veel. Ehm, en dit is de nieuwe single van Mal Blum, Amerikaanse singer-songwriter, muzikant, schrijver en performer hij komt uit New York en hij maakt eh, ja, folk, rock, punk liedjes. Dit is de nieuwste single, um, of tenminste, dat moet ik wel goed zeggen natuurlijk. Uh, Party Boy, ja, dat was het. Album Party Boy. Afgelopen vrijdag is het uitgekomen. Dit is zomaar een van die uh, eh, trackjes die erop staat. Dit is See Me. I get up. I've been here so long. Feels like nothing anymore. I'll think of you. brush me up. Both got bruises on our knees. Don't waste your worries, not on me. I don't belong. Though it helps to play along they see me can't They see me Why can't They see me Why can't They see me can't They see me can't They see me can't They see. When I'm right here. can't say. I wish that I would fade. uit New York. En van eh, de East Coast gaan we naar de West Coast. Ben Gibbard. Hij komt eh, uit Washington. Niet uit George Washington. Dat zou een beetje ranzig zijn eh, natuurlijk. Ben Gibbard. We kunnen hem eh, beter... ja, hij is beter bekend natuurlijk als de zanger en tekstschrijver van de Amerikaanse indie rockband Def Cap for Cutie. Die kwamen vorig jaar nog met een nieuw album. Hij heeft ook, ook nog een, een andere ja, band, side project. Dat heet The, Post, The Postal Service. Nu is hij echt helemaal solo terug. Deze beste Benjamin Gibbard. Hij is trouwens niet de Benjamin nog. Nee, hij is... Uh, ben. Ben Gibbert. Nee, hij heet, heet hij nou eigenlijk Benjamin of, of Ben Gibbert? Ik denk, wat zou het zijn eigenlijk? Ik heb eigenlijk geen... Ja, Benjamin Gibbert. Nee, nee, ze, nee, zo is het, ja. Volgens mij, of tenminste, hier op Spotify staat Benjamin. Dus eh, dan zal het wel Benjamin zijn, hè? Benjamin Gibbert. En ehm, zijn nieuwe single, Keep Yourself Warm. kan me voorstellen dat je hier eh, de nodige oren voor hebt. Benjamin Gibbert. Keep Yourself Warm. Duurt het ook nog eens 5,5 minuut. Zou je niet eh, snel overdag horen op eh, de radio dit, maar s'nachts, hè? moet wel eerlijk erbij zeggen, ik denk eh, dat dit het ook was hoor. Ik denk niet dat ik het nog veel, eh, veel vaker zou draaien, deze nieuwe zin van eh, Benjamin Gibbard. Beter bekend dus als de frontman en de zanger en tekstschrijver van Cap for Q, QB. Dit was solo, helemaal solo, want hij heeft ook nog andere side, of een andere side project in ieder geval. Dit was helemaal solo. Keep yourself warm. Daarvoor ehm, Mal Blum was dat met See Me. See Me, feel me. touch me, heal me. <clears throat> that was uh, Doe. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody. lost on some horizon, and suddenly I. Heel de plaat uit 1978. The Kick Inside. Kate Bush. Warden Heights stond er ook op. Damn Heavy People. Maar ook deze. The Man with the Child in His Eyes. Misschien wel de mooiste Kate Bush. Juist omdat je er zo kwetsbaar hoort. Ze werd uh, de jaren 80, nou eind jaren 70 al de de bosheks genoemd. Maar laten we eerlijk zijn, dit is, eh, dit is zo prachtig. In ieder geval, dit is zo'n liedje dat raakt me echt elke keer weer. Kate Bush, The Man with the Child in His Eyes. Nog zo'n legende en eh, ook nog Still Alive, net zoals Kate Bush, is Morrissey natuurlijk van The Smiths. De band The Smiths uit de jaren 80. Maar hij maakt al heel wat jaren solo ook platen. Een paar jaar geleden kwam er nog eentje uit, maar ook een paar maanden terug. California Sun, zo heet dat. En ehm, moet ik even kijken, ik neem aan dat dit eh, er toch op staat. Of kom ik er nou achter dat dat niet zo is? Ehm, nee. Nee, dat staat niet op, eh, op die nieuwe plaat. Echt nog maar eh, een paar maanden geleden dat die uit is gekomen. Ehm, maar dat is dus alweer blijkbaar een, een nieuw liedje. Even kijken. Moet ik het wel zeker weten natuurlijk. Ehm, even kijken. Ja, volgens mij is dit echt helemaal nieuw vers van de pers. Um, Morrissey en eh, solo, even kijken, dan moet ik hem wel hier goed... Eh, ja, kijk, dit is een goede. Bro of my beloved. Je mag zelf kiezen. There's a wide, wild world made of people like me. And I can't wait to be with people like me. But what do I do? I sit here stuck with you know who. Oh, you're always, you're always the same. Oh, you're always so Yes, you're always exactly the same. It's a wide, wild world I was hoping that you could stick both of your lips to my lips for good. But what do I do? I sit here stuck with you know who. Oh, you're always, you're always the same. Ooh, you're always so Yes, you're always exactly the same. exactly the same. Morrissey The Bro of My Beloved. En hadden we net nog The Man with the Child in His Eyes. Hier is alweer The Boy with the Thorn in His Side. Heeft helemaal niks met elkaar te maken, het lijkt alleen op elkaar. Wat een goede plaat is dit trouwens van eh, Smiths. Hoor je niet zo vaak. Daarom extra goed. brother don't oh, believe me. How can they hear me say those words? Still they don't believe me. And if they don't believe wonder all this time They don't want to believe us And if they don't klassieker. Is het album The Queen is Dead uit 1986. De titeltrack stond er ook op. I Know It's Over. Maar de hits die stonden op de B-kant. Daar heb ik het over Big Mouth Strikes Again, There's a Light That Never Goes Out. En deze. The Boy with the Thorn in His Side. De Smiths. Ze smaken zoals ze kraken. Daarvoor nieuw werk van Morrissey voor eh, een maand, twee maanden terug nog een eh, nieuwe album uitgebracht. California Summer, dit was eh, nog nieuwer. Ja, gaat snel tegenwoordig. Bro of My Beloved. Dan eh, de brand new heavies, natuurlijk grote in de 90s. Aantal eh, kleine hitjes gescoord, ook hier in Nederland. Midnight at the Oasis, noem ik maar bijvoorbeeld. You are the universe, sometimes, nou, et cetera, et cetera. Nu eh, zijn ze weer bij elkaar, in ieder geval de originele bezetting, samen met zelfs Nuddy Davenport op vocalen. Ehm, Getaway, dat kwam een aantal weken terug uit. dat vond ik een beetje slap, maar ik vind het, deze nieuwe die ehm, afgelopen, nou wat, wat was het, afgelopen maandag uitkwam. Die vond ik weer eh, helemaal tip-toppie. Nieuwste single van de Brand New Heavies. Samen met uh, eh, Nadie Davenport eh, dus op vocalen. En Mark Ronson die heeft er ook nog een beetje aan gesleuteld. En dan krijg je dit fantastische, heerlijke soul-funky liedje. Want ja, hè, Noordje Jazz toch net achter de rug. Dus These Walls. exactly. You're paying is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? sleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. You'd probably something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt that I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no. Careful. Step on the glass, staple your tongue. do you want from me? Why don't you want from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? What do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Zoveel vragen. Zo weinig antwoorden. Billie Eilish, Bury friends. Friend, When We All Fall Asleep. Dat is het, eh, het album waar het vanaf komt. Drie, vier maandjes terug toen, uh, toen kwam dat uit. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Ja, het zet je aan het denken. Billy Eilish, Bury your Friend. Nog een maand, dan staat ze op Lowlands. Daarvoor eh, de brand new heavies. En hij is ook helemaal brand new. En eh, nou, heavy, dat valt wel mee. Samen met eh, Mark Ronson en Nadine Davenport op vocalen. These Walls. Um, Old Town Road, dat ken je misschien wel. Dat is um, Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. die hit van, de, de, hit van hun twee, de Old Town Road. Yeah, I'm gonna take my horse to the Old Town Road. Nou, die. Ehm, dat is... Ehm, ja, staat echt in Amerika staat dat al, al maanden, drie, vier maanden staat het eh, bovenaan eh, de hitlijst. Hè, die top 100, de Billboard Hot 100. Met deze man, die was eerder. Tenminste, het wordt nu pas een hit. Maar hij heeft het wel eerder uitgebracht. Ook een nummer met ehm, ja, een combinatie dus van rap en country. Blanco Brown. En het is ook wel een beetje zomers. En het heet... Nee, zo heet het niet. Het heet The Get Up. Grab your loved ones. Or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow after me. Yeah. to do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin the left now. To the right, to the right. Now take your left hand and put it on your side. Gonna roll your shoulders. Do the slip and slide. This next part's my favorite part, uh, cause it's time to shine. Gonna do the two step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the whole dance. Slide to the left, slide to the right. Now cool down, have a good time. Slide to the left, slide to the right. Do the butterfly, have a good time. Round, round, round and round you go. It's time to show out right now and take to the floor. Gonna do the two step. take it down now. Bring it up now, bring it, bring it up now. Bring it up now, bring it, bring it up now. Take it down and crisscross. Bring it up now, crisscross. Do whatever you like right here. Just have fun. Gonna do the two step, then cowboy. hij was echt eerlijk. Ja, hij was echt eerlijk. Old Town werd, eh, of Old Town Woont, eh, dat werd eerder een hit. Maar dit was eh, eerder uitgebracht. Blanco Brown en The Get Up.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 Hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, On a cold and gray Chicago morning, another little baby child was born in the ghetto. And his mama cried. Een beetje de comeback hè, van Elvis. Stiekem. From Elvis in Memphis, 50 jaar geleden. Suspicious Mind stond er ook op. Elvis Presley, Elvis de Pelvis en eh, In the Ghetto, ja. Brengt ons alweer bijna bij het einde van uh, deze frieknacht. middag, friekmiddag, avond ligt eraan wanneer het uh, Lucas Nelson en Promise of the Real. soms dan ontdek je iets. Dan is het eigenlijk al een paar jaar uit, maar dan eh, beschouw je het toch gewoon als eh, nieuw. Dit eh, heb ik met dit liedje Lucas Nelson. dit is de zoon van Willie Nelson. Dus daar sluiten we dan ook mee af samen met The Promise of the Wheel. En zij krijgt niet officieel een credit bij deze track, maar ze doet het daadwerkelijk mee op de backing vocals. Lady Gaga was hier ook gewoon in te horen. Find Yourself. Ja, en tot zover. Deze uitzending van de Freaknacht. Later ook dus eh, te beluisteren als podcast. Misschien doe je dat nou wel, hè? zou zomaar kunnen. Zometeen, na het nieuws. Nog veel meer moois op deze prachtige zender. En dan heb ik er nog eentje voor je. Ja, ik zei het al. Willie Nelson. Want ja, Lucas Nelson, de zoon van Willie Nelson. Moeten we ook natuurlijk even Willy zelf draaien. Hè? De Willy wel. On the road again. Tot volgende week. Maak er een hele mooie van. Deze maandag. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again.